Dit is door negens met het NOS-journaal. Oliemaatschappij BP heeft vandaag voor 8,7 miljard dollar aan bedrijfsonderdelen verkocht. De opbrengst verdwijnt in een fonds dat de kosten moet dekken die zijn ontstaan door het olielek in de Golf van Mexico. De Britse maatschappij had vorige maand al aangekondigd dat het belangen in bedrijven en olievelden zou verkopen. De grootste transactie sloot BP met olie- en gasbedrijf Apache... Voor 7 miljard dollar kocht Apache onder meer olievelden en verwerkingsfabrieken in Texas en een gasbedrijf in Canada. BP wil uiteindelijk 20 miljard dollar in het fonds voor de Golf van Mexico storten. Tot nu toe is de oliemaatschappij al zo'n 4 miljard dollar kwijt aan het dichten van het lek, opruimingswerkzaamheden en vergoedingen voor gedupeerden. Een Paars Plus is van de baan. De onderhandelingen tussen VVD, PvdA, D66 en GroenLinks liepen vanmiddag stuk, vooral op de bezuinigingen. Ook de hypotheekrenteaftrek en de kilometerheffing waren een struikelblok. VVD-leider Rutte geeft nu de voorkeur aan een middenkabinet met PvdA en CDA. PvdA-leider Cohen ziet daar nog steeds weinig in. D66 en GroenLinks vinden dat er mogelijk opnieuw moet worden gekeken naar een rechtskabinet met de PVV. Op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1154 wandelaars uitgevallen. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als normaal op de eerste dag. En dat komt volgens de organisatie door de hitte. Tientallen wandelaars werden bevangen door het warme weer. Vier van hen moesten naar het ziekenhuis. De Italiaanse premier Berlusconi heeft een wetsvoorstel afgezwakt... dat het publiceren van afgeluisterde gesprekken aan banden legt. was zware kritiek op de wet die de onderzoeksjournalistiek monddood zou maken. Omdat de wet niet door het Huis van Afgevaardigden dreigt te komen... heeft Berlusconi hem afgezwakt. Media mogen afgeluisterde informatie toch openbaar maken... als justitie aanwijzingen heeft voor zware misdrijven.